Meijer met het NOS-journaal. In een synagoge in Amsterdam is vanochtend de terreuraanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023 herdacht. De locatie was in aanloop naar de herdenking geheim gehouden om ongeregeldheden te voorkomen. Onder meer demissionair premier Schoof, BBB-lijsttrekker Van der Plas en de voormalig strafrechtadvocaat Bram Moskovits waren aanwezig. Bij de terreuraanval van Hamas op 7 oktober werden zeker 1200 mensen vermoord. 251 mensen werden ontvoerd. Een deel van hen is nog steeds niet terug. De aanslagen waren voor Israël aanleiding om de Gaza-oorlog te beginnen. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïne aangevallen met drones en raketten. Verspreid over het land ging het luchtalarm af. Vooral het westen van Oekraïne lijkt doelwit te zijn geweest. In de voorstad van Lviv in het uiterste westen van Oekraïne zijn vier mensen omgekomen. ook in Zaporizhia in het oosten vielen doden. Vanwege de aanval stuurde Polen vliegtuigen de lucht in om het Poolse luchtruim te bewaken. Daarbij kreeg Polen hulp van onder meer Nederlandse F-35's. Door de harde wind van gisteren is er op een aantal plekken in het land een hoge waterstand. Dat leidde tot problemen op de Waddeneilanden. Op Texel liepen wegen, parkeerplaatsen, kiosken en fietsenstallingen onder water. De eerste afvaarten van de veerboot tussen Texel en Helder werden geannuleerd. Ook op Vlieland staat het water hoog en in Vlaardingen en Zuid-Holland liepen kades onder water. Bij een eenzijdig auto-ongeluk in de buurt van Gent zijn drie jongeren om het leven gekomen. Een jongen van 15 en twee twintigers. Volgens de Belgische justitie overleden ze ter plekke. De politie gaat er op basis van het eerste onderzoek vanuit dat ze veel te snel reden en tegen een boom zijn gebotst. Het weer, het is een wisselvallige dag. Er trekken veel buien over het land, soms met onweer. Vanmiddag is er kans op wat zon tussen de buien door en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.